Het misbruik begon in de jaren 80 en duurde tot vorig jaar. De man van 54 werkte als verzorger en vergreep zich aan de gehandicapten in tehuizen in Zwitserland en Duitsland. Ook misbruikte hij kinderen van verplegend personeel. Zijn jongste slachtoffer was volgens de politie één jaar oud. In zijn huis in de omgeving van Bern heeft de politie foto's en videoopnamen in beslag genomen. De man heeft 114 gevallen van misbruik bekend. De meeste daarvan zijn verjaard, maar voor 33 gevallen geldt dat niet. Diverse staten in het midden van de VS hebben de noodtoestand uitgeroepen vanwege een zeer zware sneeuwstorm. Het noodweer trekt dwars over het Amerikaanse continent van New Mexico in het zuidwesten naar de Atlantische kust. Zeker een derde van alle Amerikanen krijgt daardoor te maken met zware sneeuwval, ijzel en extreem lage temperaturen. In een aantal staten is de Nationale Garde extra alert. In Arkansas wordt hij al ingezet om geïsoleerde gebieden te bevoorraden. Vandaag trekt de storm naar de Amerikaanse noordoostkust waar 30 tot 45 centimeter sneeuw wordt verwacht. De Australische zwemmer Ian Thorpe wil meedoen aan de Olympische Spelen in Londen volgend jaar. Hij stopte in 2006 met wedstrijdzwemmen na een carrière waarin hij vijf keer Olympisch kampioen werd en elf WK-titels in de wacht sleepte. Hij was jarenlang de grote rivaal van Pieter van den Hogeband. De afgelopen maanden werd al veel gespeculeerd over de comeback van de 28-jarige Thorpe. Op een persconferentie zei hij dat hij begin volgend jaar wil meedoen aan de Australische selectiewedstrijden voor de Spelen. Hij wil zich vooral richten op de 100 meter vrije slag. Het weer, vannacht nevelig of mistig, Minima tussen min 1 in het zuidoosten en plus 3 in het noordwesten.